dus de vrouw van Nederland. Jeffrey Wammers en Epke Zonderland hebben bij de WK Turnen in Rotterdam een finale plaats behaald. Wammers plaatste zich op het onderdeel sprong. Zonderland staat in de finale op rek. De mannenploeg sloot het WK af als zeventiende.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 Die cijfers zijn bekendgemaakt door de Internationale Telecommunicatie-Unie, een organisatie van de VN. De grootste toename is te zien in ontwikkelingslanden. Daar zijn vooral langzame internetverbindingen. Volgens de VN-organisatie moeten er in arme landen veel meer snelle breedbandverbindingen komen. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en de productiviteit. Inmiddels is het aantal abonnementen voor mobiele telefoons gestegen tot 5,3 miljard. 90% van de wereldbevolking kan mobiel bellen, zegt de VN. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanslag op het konvooi met Irak-gezant Ad Melkert scherp veroordeeld. De aanslag is niet van invloed op de missie van de Verenigde Naties in Irak, zei Ban in een reactie. Hij wees nog eens op de moeilijke omstandigheden waaronder Melkert en andere VN-medewerkers in Irak werken. Het konvooi werd gisteren getroffen door een bermbom nadat Melkert in de stad Najaf een bezoek had gebracht aan de Sjiïtische groot Ayatollah. Bij de aanslag kwam een Iraakse politieman om het leven en raakte verschillende mensen gewond. Melkert kwam met de schrik vrij. Het is volgens de Verenigde Naties nog onduidelijk of het een gerichte aanslag was. De overstromingen van drie maanden geleden in Pakistan leiden tot hongersnood, zegt een Duitse hulporganisatie. Vooral kinderen dreigen daarvan het slachtoffer te worden. Het water is op de meeste plaatsen wel weggezakt.